Boutersen en Venetiaan hadden 18 jaar niet met elkaar gepraat. Venetiaan heeft altijd veel kritiek op Boutersen gehad. Boutersen komt over twee weken officieel in functie. De olie in de Golf van Mexico breekt sneller af dan verwacht. Volgens Amerikaanse wetenschappers zorgen bacteriën ervoor dat de olie sneller oplost dan werd aangenomen. Verder zijn de olievlekken uit elkaar geblazen door twee stormen. Hoe het gaat met de olie onder water is nog onduidelijk. De deskundigen zijn nog altijd bang voor milieuschade op lange termijn. Informateur Lubbers geeft VVD, PVV en CDA nog de tijd tot zaterdagavond laat duidelijk dan wil hij weten wat de informele gesprekken hebben opgeleverd. De fractieleiders praten sinds maandag over de mogelijkheden om een nieuw kabinet te vormen. Lubbers is niet bij die gesprekken aanwezig. Arizona moet zijn nieuwe wet aanpassen. Een rechter in de Amerikaanse staat heeft enkele eh, omstreden bepalingen verboden. Zo stond in de wet dat politieagenten een arrestant om zijn papieren mogen vragen... als ze vermoeden dat hij illegaal is. Dat zou volgens burgerrechtengroepen leiden tot arrestaties op grond van huidskleur. De gouverneur van Arizona gaat in beroep tegen het vonnis. De UNESCO heeft de Galapagos-eilanden van de lijst van bedreigd werelderfgoed gehaald. Het gaat stukken beter dan drie jaar geleden toen de natuur in gevaar kwam door toerisme, immigratie en overbevissing. Ecuador, waar het gebied bij hoort, heeft maatregelen genomen om de Galapagos-eilanden te beschermen, zegt de UNESCO. Ambtenaren in Californië moeten voortaan verplicht iedere maand drie dagen onbetaald verlof opnemen. De maatregel in de Amerikaanse staat geldt totdat er een nieuwe begroting is. Californië heeft een gat op de begroting van bijna 15 miljard euro. Gouverneur Schwarzenegger wil miljarden bezuinigen, onder meer op hulp voor armen. Het weer, eerst buien met vooral in het oosten kans op onweer, later vanuit het westen.